1 uur. moet met het NOS Journaal. Tweede Kamerleden maken zich nog altijd zorgen over het ministerie van Justitie en Veiligheid, blijkt uit een rondgang van de NOS. Een onderzoekscommissie naar de bonnetjesaffaire over een schikking met een crimineel concludeerde in 2016 dat de cultuur op het ministerie niet deugt. Volgens veel Kamerleden is dat nog altijd zo. Ze wijzen op nieuwe affaires als het aftreden van staatssecretaris Harbers vanwege verzwegen asielcijfers. Verder klagen ze over een gebrekkige communicatie door het ministerie. Vragen worden niet altijd goed beantwoord. Agenten hebben in Rotterdam een man in een flat neergeschoten. Hij is zwaar gewond geraakt en met een hoogwerker van de flat gehaald. De politie was afgekomen op een melding van overlast. De man kwam volgens een woordvoerder agressief en dreigend op de agenten af... waarna een van hen hem neerschoot. Er komt een onafhankelijk onderzoek naar misstanden bij de landelijke eenheid van de politie. NRC schreef gisteren dat medewerkers geen vertrouwen hebben in de leiding van de eenheid... vanwege machtsmisbruik en vriendjespolitiek. De vertrouwenscrisis zou de bestrijding van de georganiseerde misdaad in gevaar brengen. Politievakbonden hadden aangedrongen op een onafhankelijk onderzoek. Welke instantie de misstanden bij de landelijke eenheid gaat onderzoeken is nog onduidelijk. Boris Johnson en Jeremy Corbyn gingen gelijk op bij het eerste tv-debat tussen de Britse politieke leiders in de aanloop naar de verkiezingen volgende maand. Volgens de kijkers was er geen duidelijke winnaar. Labour-leider Corbyn werd aangevallen op zijn onduidelijke standpunt over de brexit. Premier Johnson van de conservatieven kreeg het verwijt niet altijd eerlijk te zijn. Het weer nog, vannacht zijn er opklaringen en gaat het op veel plaatsen licht vriezen.